Mark Visser met het NOS-journaal. Syrië en de Verenigde Staten zijn in een diplomatieke rel verwikkeld. Afgelopen dag gingen in de stad Hama duizenden anti-regeringsbetogers de straat op. Ook de Amerikaanse ambassadeur was van de partij. Het regime van president Assad noemt zijn aanwezigheid een provocatie. Maar de Amerikanen zeggen dat het regime van tevoren was ingelicht. Volgens het Witte Huis kan de Syrische regering beter wat meer naar de eigen burgers luisteren... in plaats van kritiek te leveren op de Amerikaanse ambassadeur. Bij de protesten in Hama en andere Syrische steden zijn afgelopen dag zeker 13 doden gevallen. Met een groot volksfeest wordt in Zuid-Soedan de onafhankelijkheid gevierd. Het overwegend christelijke land heeft zich vannacht officieel afgescheiden van het islamitische noorden... op basis van een vredesakkoord uit 2005. Dat akkoord maakte een einde aan een slepende burgeroorlog. Zuid-Soedan is straatarm en moet van de grond af worden opgebouwd. Wel zijn er oliereserves, maar op een deel daarvan maakt ook het noorden aanspraak. Dat kan een bron van conflicten worden, net als het exacte verloop van de grens. De Soedanese regering in Khartoum was de eerste die het onafhankelijke zuiden erkende. President Bashir gaat later vandaag naar de officiële festiviteiten in de zuidelijke hoofdstad Juba. Door de splitsing is Soedan niet meer het grootste land van Afrika, dat is nu Algerije. Zoutproducent Frisia mag zout gaan winnen onder de Waddenzee. Nu gebeurt dat alleen op het vasteland. Minister Verhagen heeft groen licht gegeven voor de winning van zout in het gebied Havenmond, zo'n drie kilometer uit de kust bij Harlingen. Zowel de provincie Friesland als de betrokken gemeenten staan achter de zoutwinning onder de Waddenzee. Maar voorwaarde dat de flora en fauna er niet op achteruit gaan. Gemeenten zijn tegen nieuwe winning onder het vasteland, omdat daardoor de bodem daalt. Op sommige plaatsen tot 33 centimeter. Toch duurt het volgens Verhagen nog 10 jaar voordat Frisia alleen nog maar in de Waddenzee zout wint. Het weer, eerst aan zee en enkele bui, later ook landinwaarts.